Zegt de advocaat van een van de jongens die zich bij de politie in Eindhoven hebben gemeld. De politie heeft zich inmiddels een derde verdachte gemeld. Volgens een advocaat maakte hij deel uit van de groep die begin deze maand de voorbijganger in elkaar sloeg. Maar deed hij niet mee aan de zware mishandeling. Het zou niet goed zijn als het Verenigd Koninkrijk uit de EU zou vertrekken. Heeft premier Rutte tegen het ANP gezegd in reactie op de speech van de Britse premier Cameron. Rutte vindt het prima dat Cameron een debat aanzwengelt over het beter functioneren van de EU... Maar een vertrek uit de EU is volgens hem slecht voor het Verenigd Koninkrijk en slecht voor Europa. Vanochtend zei Cameron dat hij wil dat er in Groot-Brittannië een referendum komt over een eventueel vertrek. Beleggers lijken het vertrouwen te verliezen in bank- en verzekeraar SNS Reaal. Op de beurs in Amsterdam is de koers van het aandeel met 12% gedaald naar 76 cent. Het aandeel kostte in 2006 nog 17 euro. Goed ingevoerde Haagse bronnen melden er binnenkort maatregelen worden verwacht. Nationalisatie van SNS Reaal zou een serieuze optie zijn. Ook morgen rijden er weer minder treinen. De NS en ProRail houden vast aan de aangepaste dienstregeling. Volgens de organisaties is het vanwege de aanhoudende strenge vorst beter om op veel trajecten eens per half uur een trein te laten rijden in plaats van eens per kwartier. Zo leiden eventuele storingen minder snel tot grote problemen. NS en ProRail houden er rekening mee dat de aangepaste dienstregeling ook na morgen wordt aangehouden. Het weer. In een groot deel van het land brede opklaringen. Vannacht vanuit het noorden meer bewolking en snel kouder. Morgen overdag vrij veel bewolking, maar ook zon. Middagtemperaturen rond min 3 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Er staan nog wel files op de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Verkeer richting Emmeloord kan beter omrijden via Zwolle over de A1, A28 en de N50. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Gouda voor Nieuwekerk en de IJssel 4 kilometer na een ongeluk.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 Oh, I you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know why does it feel so good, but hurt so bad? My mind keeps saying run as fast as you can. I say I'm done, but then you pull me back. Whoa, I swear you're giving me a heart attack. Troublemaker, it's like you're always there in the corners of my mind brain change. But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November. And you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble. And I can't even explain why. Why does it feel so snel genoeg? Of, uh... Fade away, zo, zo, zo. zo. Schuif naar beneden, schuif naar beneden. Fade, fade, fade, fade, fade. Armin van Buren samen met Sharon van den Adel. Op CFM In and Out of Love. En daarvoor Ollie Murs en Rider en Troublemaker. Ja, ja, ja. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. De Jonge. Maurice de Jonge. Dankjewel voor het stemmen ongeveer een uurtje geleden kwamen we met de stelling van deze week. Het is namelijk onderzocht Blue Monday, dat was er afgelopen maandag. De meest depressieve maandag in het jaar. De meeste ziekmeldingen. En eh, <laughs> omdat het er schuil tegenover staat, de meeste zelfmoorden ook op die dag. Dus eh, het is een beetje een klote dag, al dus statistisch gezien. BBC heeft onderzoek gedaan, valt allemaal wel mee, lijkt helemaal niet te kloppen. En de vraag is heel simpel, heb jij last gehad van Blue Monday? Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Ja, dat was de vraag van vandaag. We hebben je drie antwoordmogelijkheden gegeven en dankjewel voor het stemmen. Op antwoord C elke maandag. Of sorry, op plek 3. Antwoord A. De dag was inderdaad kut, het was koud. En de decembermaand was ik nog steeds van blut. Op de tweede plek antwoord B. Ik heb er niks van gemerkt. Ben gewoon naar school gegaan of heb normaal gewerkt. En tenslotte, het nummer 1 antwoord. Dat was antwoord C. Elke maandag is gewoon daar. En dat zijn er behoorlijk veel in een jaar. Dankjewel voor het stemmen op Maurice de Jonge Hond. Volgende week weer een nieuwe stelling. heel veel vetter. Ze hadden namelijk in de Milo Xiloto Tour... Dat was zeg maar de tour die ze deden bij het uitbrengen van de cd waar ook Charlie Brown dit nummer op stond. Hadden ze ehm, iedereen een armbandje gegeven in het publiek. En eh, dan op één moment, dat was dan verbonden via wifi of zo weet ik veel. Dan drukte de geluidstechnicus die drukte op een knopje. En eh, dan gingen al die lichten van die bandjes, die in die bandjes zagen, zaten, gingen aan. En dan in de kleuren van hun tour. Ja, je moet dat eens op YouTube checken. De Milo Xiloto Tour. En dan Charlie Brown, waanzinnig. Je hoorde die track hier op CFM. Coldplay, Charlie Brown. Zometeen hier Avicii en Nicky Romero, I Could Be The One. Maar eerst de mashup. En die mashup die is vandaag heel erg fijn. Zijn naam was Porter Robinson en heeft denk ik vorig jaar met Language eh, de meest ondergewaardeerde plaat aller tijden gemaakt. Werd niet echt een hitje, maar wat mij betreft een van de beste dance tracks van vorig jaar. En als je dat dan combineert met een plaat die eh, gemaakt is, You Make Me Feel Sabi, dan is dit, dit het resultaat. Make Language als mashup op CFM. see Cause if you want a guy that knows what you need, well, then I'm your man. And if I listen, I can hear you through my radio. Het Echt leuk hoor die mashup, maar ik mix haar fietsje er nog even achteraan. Super fijn en daarvoor inderdaad die mashup Make Language van Porter. Samen met de Cobra Starship en Sabi. You Make Me Feel. a Language. Zo. Tijd voor een schunnige grap. Ik zit af en toe even op Twitter rond te kijken en dan eh, is er altijd wel iemand die grappig doet. En die dan eh, een fantastische moppen deponeert. Vandaag kwam ik er eentje tegen. Ja, hij valt in de categorie oké, oké, maar toch. ik Je kan er even over nadenken. Wat is in het begin van het jaar dik en aan het eind van het jaar mager? Dat is vreemd, want in principe heb je in het begin van het jaar heb je goede voornemens. En we gaan weer afvallen. En aan het eind van het jaar heb je die decembermaanden. Met de chocoladeletters, de kruidnoten en de marsepein. En dan nog een hele avond gourmetten. Uh, vreten totdat je erbij neervalt is dat eigenlijk. Dus je zou eens denken het is andersom. Maar er is iets in het begin van het jaar dik en aan het eind van het jaar mager. Dat wil ik weten. Wat jij denkt dat het is het antwoord krijg je binnen nu en vier minuten. Hele fijne muziek komt eraan hier bij CFM Beachmasters. Wat dacht je van eh, Britney Cole? Die heeft de plaat Gold gemaakt en die is waanzinnig vet. Mika, Happy Ending, staat hier nog op het lijstje. Snow Patrol en Afrojack binnen een paar tellen ook. En dit is eerst Madeen. knaller van formaat. De CD. There is a place in the distance. A place that I've been dreaming of. No more time and space don't exist. We can dance like there's no tomorrow. de CFM Beachmasters. Fijn plaatje hoor. Ik vroeg het een paar minuten geleden. Wat is in het begin van het jaar dik en aan het eind van het jaar mager? Dus meestal andersom hè. Goede voornemens, dan, dan ga je afvallen. En aan het eind van het jaar word je dik. Door alle paas, paasa's hoor, mij even. Ligt wel in de winkel trouwens, schandalig. Maar um, ieder geval door alle chocoladeletters, al het snoepgoed, kruidnoten, bla bla bla. Man, caloriebommen. Um, maar wat is dus in het begin van het jaar dik en aan het eind van het jaar mager? Een scheurkalender. Helder. Over helder gesproken, eh, alles behalve helder wat het weer, betreft. Eh, vanaf er vannacht enkele opklaringen en veelal matige tot strenge vorst. Morgen wolkenvelden, maar nu en dan ook wat zon in Limburg. Maximaal min 5 graden. in het Waddengebied daar middagtemperaturen tot aan het vriespunt. Vrijdag en zaterdag weinig veranderingen. Maar eh, vanaf zondag dooi. Met zometeen Snow Patrol. Verdomme ligt hij er weer. Een paar weken geleden lag hij hier ook. de klikklak. Weet je, zo'n klik klak. Die, het twee van die balletjes die je tegen aan elkaar aan kan klakken. Dus even dat ding pakken. Zo, eens even kijken of ik er een beetje een aardig biedje mee eh, kan maken. Zo. Zo op de maat hier, toch? Ja. Goed, even wat andere instrumenten pakken hoor. een klak liggen. Ik dacht, ik maak even een bietje. Wat leuk ook dat... Uh, eh, Shermanology ineens de studio kan binnenlopen. Hey, dank jullie jongens. Ja, het was wel een goed nummertje, toch? Ja. Ja, misschien uitbrengen. price I guess For the lies I've told That the truth it no longer thrills me Why can't we laugh When it's all we have If we put these childish things away If we chick that we once had In the end Wat een plaat, mensen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Snow Patrol, In The End. Op CFM en daarvoor Afrojack met Shermanology. Can't Stop Me. Ik moet het even noemen. Aankomende vrijdag het zou bijna in de Heineken Music Hall geweest zijn. Het probleem was, Binnen 5 minuten was de verkoop al gesloten omdat alles uitverkocht was. Was een beetje een grote opkomst. Dus daarom zijn ze verplaatst naar het Ziggo Dome aankomende vrijdag. Dan staat de script er. En eh, ik heb het er vaker over gehad, want ik ga er naartoe. Ik zal volgende week even een uitgebreid verslag doen. Maar nu alvast het voorproefje voor aankomende vrijdag. Read the books, you've the shows. What's the best way no one knows you? Meditate, yeah. hypnotized. Anything to take it from your mind, but it won't. Oh, you're doing all these things out of desperation. Oh, you're going through six degrees of separation. You hear the drink, you take a toke, watch the past go up in smoke. You fake a smile, you Lie and say you're better now than ever And your life's okay when it's not No You're doing all these things out of desperation Whoa You're going through six degrees of separation First, you take the and all that shit's gonna heal your soul. Well, it's not. love. You're only doing things out of desperation. Love. You're going through six degrees of separation. First, you sleep. in het Ziggo Dome in Amsterdam. Het voorproefje krijg je hier bij CFM. De script. Six Degrees of Separation. Over je liefde, hè? de zes fases na het scheiden. Fantastisch nummer. Zometeen een andere einde. Een andere scheiding, maar dan een blije Mika happy ending binnen een paar tellen. En eerst dit fantastisch leuke nieuwe liedje van Britney. Cole. Dit is Gold. You walking on the moon. you're feeling low, oh, oh What they said wasn't true You're beautiful, oh Sticks and stones break your bones I know you're feeling Words like those won't steal your glow You're one in a million lives This is for one nothing should happen I guess I wish you well mm, A little bit of heaven But a little bit of hell This is the hardest story That I've ever told No hope of love or glory Happy endings gone forevermore looking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep, I can think that we just carried on. It's the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone. myself no glory, no happy ending. Zal ik hem maken? Bij Mika klinkt het altijd een beetje alsof hij net een happy ending heeft gehad. Goed, zometeen CFM in de avond, ook WTF komt er nog aan. Justin Timberlake samen met eh, Jay-Z heeft een nieuwe plaat gemaakt, Shoot and Tie, R&B anno 2013.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 Let me show you a few things. Show you a few things about love. Now we're in the swing of love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey. Get out your seat, ho.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 En daarvoor de Wild Style, samen met Niels Geuzenbroek Year of Summer. Het was CFM Beachmasters van de 23 januari. Zometeen de heren van CFM in de avond. En dit zijn eerst nog de Back Raiders bij Beachmasters en Sunlight.